9 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Ook Starbucks stopt voorlopig met betaalde advertenties op alle sociale media... in navolging van een aantal andere bedrijven. De koffiegigant vindt dat sociale mediaplatforms te weinig doen tegen haatzaaiende taal... en wil erover met in gesprek. Starbucks blijft wel aanwezig op onder meer Facebook en Instagram... maar zal alleen nog onbetaalde berichten plaatsen. Eerder maakte Unilever al bekend de rest van het jaar te stoppen met adverteren op Facebook, Instagram en Twitter in Amerika. President Trump zegt dat hij niets wist over Russen die de Taliban zouden hebben betaald om in Afghanistan NAVO-militairen te doden. Dat bericht komt van een aantal Amerikaanse kranten die het hoorden van anonieme medewerkers van geheime diensten. Volgens de kranten was Trump op de hoogte, maar volgens het Witte Huis klopt dat niet. Rusland noemt het bericht over betalingen nonsens. Op Aruba hebben familie en vrienden Mitch Henriquez herdacht. Het is dit weekend vijf jaar geleden dat Henriquez hardhandig werd aangehouden in het Zuiderpark in Den Haag. Hij overleed aan de gevolgen van zuurstofgebrek tijdens de arrestatie. Ook in Nederland wordt hij in besloten kring herdacht. De rechtszaak rond de dood van Henriques loopt nog steeds. Vorig jaar werd de agent die Henriques in een nekklem nam... in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. De agent ging in cassatie, wat betekent dat de Hoge Raad zich over de zaak moet buigen. Arjen Robben is vanmiddag gepresenteerd bij FC Groningen. Gisteren werd al bekend dat de voetballer van 36 zijn comeback wil maken bij Groningen. De club waarmee hij ook debuteerde in de eredivisie. Robbe is al weken aan het trainen om bij de start van het nieuwe seizoen te kunnen spelen. Robbe zegt dat hij terugkeert naar Groningen uit clubliefde. Hij heeft een contract getekend voor één jaar. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen nu en dan zon, mogelijk een bui en een graad of 20.